Vijf uur. Door Negens met het NOS-journaal. q patiënten en nabestaanden kunnen vanaf volgende week... een financiële tegemoetkoming van maximaal 15.000 euro krijgen. Minister Bruins heeft in totaal 14,5 miljoen euro opzij gezet... om de negatieve gevolgen van de Q-koortsuitbraak te compenseren. Door de q werden tien jaar geleden vooral in Brabant duizenden mensen ziek... en overleden 74 mensen. Een man uit Steenbergen is veroordeeld tot 21 jaar cel. Hij bedreigde en verkrachtte zijn vriendin, stak haar met een mes... en kneep haar keel een aantal keer dicht. Ook moet hij de vrouw 62.000 euro schadevergoeding betalen. Volgens de rechtbank heeft de man zijn vriendin meerdere keren bewust geprobeerd te doden. De OM had ook TBS geëist, maar omdat de man niet wil meewerken aan een onderzoek... kan dat niet worden opgelegd. De Franse regering wil buitenlandse vrachtwagens op meer wegen tol laten betalen. Een minister zei tegen een Franse zender volgend jaar met een concreet plan te komen voor een milieuvignet. De minister klaagde over buitenlandse vrachtwagens die door Frankrijk rijden zonder te tanken en daardoor geen belasting betalen over Franse brandstof. Op veel Franse wegen moet al tol worden betaald. Welke wegen er nu bij zouden komen voor vrachtwagens heeft de minister niet gezegd. VVD-senator Duttler zegt dat ze zich niet schuldig heeft gemaakt aan belangenverstrengeling. Onderzoeksplatform Follow the Money zegt dat Duttler een ethische grens heeft overschreden... door te stemmen over een wetsvoorstel waarin adviezen van haar eigen bureau waren opgenomen. Duttler zegt dat ze zich niet persoonlijk met de adviezen heeft bemoeid. De politie heeft nog eens vijf medewerkers gestraft... omdat ze voetbal- en concertkaarten aannamen... van de Amsterdamse politiecommissaris Smit... of op een andere manier de regels hebben geschonden. Smit zelf werd ontslagen. En eerder kregen drie anderen uit de Amsterdamse politietop al disciplinaire maatregelen opgelegd. Het weer geleidelijk verdwijnen de meeste buien, klaart het op.